in de balzaal blonk het licht zo magnifiek. Heel zachtjes klonk de zoete muziek. Toen vroeg mijn meisje, bijna mijn bruid, mij een glas water, liep het zaaltje uit. Toen ik terug kwam, zag ik een heer. Kussend mijn bruidje in en teer. Toen het glas ontgleed me, brak door de val en zo ook mijn harte, s'nachts na het bal. Als na het bal de gasten joelend zijn weggegaan. En het zonlicht door de reten kleurt vochtig als een traan. Zucht menig hart in stilte over wat komen zal, over illusies verdwenen, nachts na het bal. Jaren gingen heen en ze is niet meer trouw bleef ik haar steeds, vroeg niemand weer. Zij wou verklaren hoe en waarom, maar ik wou niet luisteren, ja, ik was dom. Toen kreeg ik een briefje, och het hielp niet meer. Het bleek toen haar broeder, die vreemde heer. Ik heb geen gezin, dus ik heb niemand al. Ik brak haar jonge leven, s'nachts na het bal als na het walde de gasten joelend zijn weggegaan. En het zonlicht door de reten gluurt vochtig als een traan. Zucht menig hart in stilte over wat komen zal. Over illusies verdwenen, s'nachts together at the ball.